Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet moet na de coronacrisis voorlopig geen nieuwe wegen aanleggen. Dat adviseert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Nu veel mensen gewend zijn aan thuiswerken... is dat een kans om de economie duurzamer te maken, staat in het rapport. Ook moet elektrisch rijden worden gestimuleerd... onder meer door voldoende laadpalen neer te zetten. Verder pleit de Raad ervoor om huizen sneller te isoleren... en meer nieuwe woningen te bouwen. Het advies Groen uit de crisis wordt vandaag aangeboden aan vier ministeries. In België wordt het dragen van een mondmasker verplicht in veel openbare gelegenheden. Vanaf zaterdag moeten Belgen een mondkapje dragen in onder meer winkels, bibliotheken, musea, gebedshuizen en bioscopen. Op dit moment geldt die verplichting alleen in het openbaar vervoer en bij contactberoepen zoals de kapper. Premier Wilmes zegt dat mensen die de regel overtreden strafrechtelijk vervolgd kunnen worden en dat bedrijven die herhaaldelijk in de fout gaan gesloten worden. De mondkapjesplicht in België geldt niet voor kinderen jonger dan 12. Ook kunnen er uitzonderingen worden gemaakt om medische redenen. President Macron wil de torenspits van de Notre-Dame toch herstellen zoals die was. Eerder wilde hij er iets moderns van maken. Sommigen spraken over een toren van glas. Maar de hoofdarchitect van de restauratie zag daar niets in... en de meeste Fransen leken er ook zo over te denken. Nu zegt ook Macron dat de Notre-Dame zoveel mogelijk in oude staat moet worden hersteld. De kathedraal werd ruim een jaar geleden gedeeltelijk door brand verwoest. Door de coronacrisis heeft de restauratie vertraging opgelopen. Maar Macron hoopt nog steeds dat de Notre-Dame in 2024 weer in volle glorie te bewonderen is. Parijs is dan gastheer van de Olympische Spelen. Het weer. Vannacht vooral in het noorden nog regen, minima rond 14 graden. De dag begint grijs, met regen of buien. In de middag breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door.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 According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today, no fatal car crash, and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us.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 Oh, oh, oh, Got all this time in my hands. Might as well cancel out. my mind si amano, la notte è giovane, giovani vecchi fossero te, come se fossero te eh, oh. Le serie iniziano Video di ragazzi pezzi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso ore, tra poche ore Sotto il sole, sotto il sole Diricione, diricione Quasi quasi mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te Come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo tollerando come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te e io Dopo sentimento non mi scappano da casa Non oggi ti dietro con la macchina del tempo Ma lì sono attimo gli amici per la pelle Fate il campionato e si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle Si riaccendono le stelle Kom lui, come se San Francisco.